Goedenavond, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is bloedje heet in Zuid-Europa. De temperatuur vandaag steeg tot boven de 40 graden. Tot nu toe zijn er dit jaar nog niet meer bosbranden dan de voorgaande jaren. Maar de kans op bosbranden wordt wel groter. De regen valt in een kortere tijd. Daardoor neemt de natuur minder water op... en worden de droge periodes waarin kansen op bosbranden groter, zegt deze expert. Dat zien we in mediterrane gebieden. Die moeten echt op een andere manier ook tegen de natuurbranden aan gaan kijken. Eh, maar dat zie je ook in Noordwest-Europa. Daar moeten we eh, veel meer in de preventieve hoek gaan zitten. En we moeten niet naïef zijn met ons allen dat eh, de brandweer alle branden zou kunnen blussen. en onder klimaatverandering al helemaal niet. Hij zegt ook dat bosbranden steeds vaker op plekken ontstaan waar je het niet verwacht, zoals in Zwitserland. In 2013 is tot nu toe ongeveer 100.000 hectare afgebrand. In totaal ging vorig jaar 850.000 hectare bos in vlammen op. De Amerikaanse oud-president Trump verwacht dat hij binnenkort wordt aangeklaagd voor zijn rol bij de bestorming van het Capitool in Washington. De speciaal aanklager die de bestorming onderzoekt heeft Trump een brief gestuurd dat hij binnen vier dagen voor een onderzoeksjury moet verschijnen. Deze belangrijke republikeinse politicus spreekt van een politieke afrekening door de democratische regering van president Biden. Well, I guess uh, under a Biden administration, Biden America, you'd expect this. If you notice recently, President Trump went up in the polls and was uh, actually surpassing President Biden for re-election. So what do they do now? Weaponize government to go after their number one opponent. Begin 2021 bestormden aanhangers van Trump het Amerikaanse parlementsgebouw. Daarbij vielen meerdere doden en tientallen gewonden. Tijdens de laatste weken voor de schoolvakantie nog een beetje aanrommelen... dat doen ze niet in groep 6 en 7 van de basisschool in Spaarndam. Ze zijn daar bezig met de laatste loodjes van een leesrecord. Het is de bedoeling om 900 boeken te lezen met z'n allen, dus dan moet je flink doorlezen. Hoeveel boeken heb jij dit jaar gelezen? Ik denk een stuk of 20, zoiets. Eh, ik denk zeker iets van 12 boeken. Ik weet het niet, het zijn echt best wel veel geweest. Twee juffen zijn de actie gestart om hun leerlingen enthousiast te maken om, een boeken, om als een boekenwurm te lezen. Een op de vijf kinderen leest namelijk niet of nauwelijks volgens onderzoek. De kinderen van groep 6 en 7 hebben al meer dan 800 boeken gelezen... en nog één week de tijd om de 900 aan te tikken. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels helder in het zuiden... terwijl het in het noorden bewolkt wordt en kan gaan regenen. Morgen wat meer wolken en hier en daar wat buitjes bij 19 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. En het orkest dat we hoorden, het combo... dat was een van de oercombo's uh, van de Nederlandse jazz. Allemaal uh, aartsvaders. Dat was eh, het orkest de Diamond Five. Beroemde Diamond Five onder leden van Kees Slinger aan de piano. Met Kees Smal, trompet, flugelhoorn en ventieltrombone. Harry Verbeke op de tenorzak. Jacques Scholz op de bas. En good old John Engels op het slagwerk. De laatste is de enige nog levende van deze groep. En nog steeds Gil's Still Going Strong, zal ik maar zeggen. De Diamond Five, ja. Prachtige groep. Het ehm, volgende stuk... dat wordt gebracht door een Zweedse groep. Vivianity. De Artistry Jazz Group. En uh, wij gaan horen met zang van Vivian Bucek. What is this thing... Called Love. this thing called love. Ik ga nu verder in dit programma met alleen nog maar stukken die iets zeggen over het weer, het jaargetijden, eh, de temperatuur enzovoort. Eh, daar waar het anders is dan we hopen, dan denk je er maar bij. En daar waar het klopt, denk je, ha fijn, we zitten in de goede moed. Sandy Ford en een zangeres en Tony Vos, bekende naam, eh, op de saxofoon. Die worden begeleid door Kees van der Wilde op de piano... Bob van Holwerk op slagwerk... en Willem Meiboom op de bas. En wij gaan luisteren naar het stuk Gentle Rain. Thank you. Vos en Sandy Ford. Gentle Rain. Ik ga nu naar een Bredaarse groep onder leiding van multi-instrumentalist Joep Peters. De Jojo Swingband. Met een eh, heerlijk festivalnummer, zullen we maar zeggen. My Blue Heaven. bent. My Blue Heaven. We hebben eh, in Nederland ook een meneer gehad... die speelde in de stijl van Errol Garner. Dat was eh, Frans de Wijs. En die wordt op deze cd begeleid door Ruud Jacobs op de bas... en Peter Ikma op het slagwerk. En we gaan luisteren naar zijn vertolking, hun vertolking... You are the sunshine of my life. thank you De Wijs, Ruud Jacobs en Peter Ipma. You are the sunshine of my life. Things we did last summer. Dat is op de plaat gezet door Ria Joyce. Een uh, zangeres die eh, oorspronkelijk uit Groningen kwam... en eh, zich na de oorlog bekwaamde in eh, Nederland en heel veel optrad voor de in de buurlanden gelegerde militairen. Uh, ehm, Skip Voogd, Rinus van Galen heeft ze samengewerkt. Ad van der Hoed, op het eind van haar leven heeft ze nog gewerkt. Uh, Willy Schobbe, ehm, veel voor de radio gedaan. Ik heb hier een opname waar zij begeleid wordt door eh, de oud-Zandvoorter Rinus van Galen op de piano. Ruud Brink de tenorsax, Eddie Essen gitaar, Wim de Vries bas. Ook altijd een gouden duo. En Han Brink, broer van Op het Slagwerk. En we gaan luisteren naar, zoals ik zei... The Things We Did Last Summer, Ria Joyce.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 Band uit eh, Amsterdam. Geleid door Adrie Braat. Onvermoeibaar. En altijd van hoog niveau. En die spelen... On the sunny side of the street. Ja, dat was het onmiskenbaar Johnny Meyer met een, eh, eh, eh, een stuk September in the Rain. Als ik zo naar buiten kijk, mm, gaat het daar een beetje naartoe. Maar we treuren niet. We gaan vrolijk zijn over het weer. De Bohunks, een groep geformeerd rondom allemaal Nederlandse topsaxofonisten. Ronald Jansen Heidmaier Robert Veen, Leo van Oostrom, Leendert de Jonge op fluit. En dan hebben we nog Ton van Berghijk, Banjo, Jan Robijns piano, Theo Pietersen, slagwerk. Gert-Jan Blom, de motor erachter. Ehm, Willem Breuken deed nog mee op deze eh, cd. Ischa Meijer, Velofsky, te veel om op te noemen. Ze hadden een project. Eh, de Bohunks played the original Laurel and Hardy music... Eh, dat was een project waar Gert-Jan Blom zich had op gestort. Eh, helaas was die muziek niet te vinden in Amerika. En heeft eh, onder meer Robert Veen met eindeloos geduld alles afgeluisterd. En op basis van luisteren weer de arrangementen teruggearrangeerd. Dat is een helskawei. En toen hebben ze het op de plaat gezet. Zijn ze mm, diverse keren voor bekroond in diverse landen. En toen dat allemaal achter de rug was, kwam die muziek ineens tevoorschijn. En het aardig is, het bleek nagenoeg allemaal te kloppen. Uit eh, een van de films van Laurel en Hardy heb ik eh, gekozen, gerelateerd natuurlijk aan het weertype... Uh, on a Sunny Afternoon. De de plaat gezet. De hit, de 60-jarige hit Summer in the City.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 Babe, don't you know it's a pity the days can't be like Carolien Gerritsen zong bij eh, de Big Bounce Big Band. Ik heb nu op de draaitafel liggen een cd van een Kennermelandgroep Onder leiding van Hans de Winter trombone. En dan heb ik het over de Flying Dutchman Jazzband. Hans de Winter trombone, Hans Kopperstuba, Rolf Kop en gitaar... Ronald Jansen Heidmaier, alt en Koos van der Hout trompet. En in het kader van de zomerse nummers gaan we luisteren naar Blue Skies. Blue Skies, ja, dat is ook nog natuurlijk een heel verhaal. Want dat is al door heel veel mensen op de plaat gezet. Maar niet zo als we het nu gaan horen. dat is een soort binnenkomen met z'n allen. Eh, dat is natuurlijk niet Blue Skies. Maar daar gaan we wat aan doen. Want stiekem was natuurlijk de plaat eh, gekropen naar eh, een plekje waar we hem helemaal niet wilden hebben. Dat kan natuurlijk gebeuren in een live uitzending. Blue Skies, daar komt hij. Flying Dutchman Jazzband. Ik heb op de draaitafel liggen. Het loopt al een beetje tegen het einde. Colette Wittenhagen. En die wordt begeleid door Jos van Dijl op de bas. Nick van der Bos op het slagwerk.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 I'd like to coo with my baby tonight, preach the who with my baby tonight. The brother, you'll fight my baby tonight, cause it's too darn hot. According to the Kinsey report, every average man you know much prefers dove to God when the temperature is low. But when the thermometer goes way up, the weather is sizzling hot. Mr. Pants for romance is not, cause it's too, too, too darn hot. Too darn hot. Oh, it's too darn hot. En we gaan alweer, uh, maar zeker, naar het einde van deze uitzending. En eh, ja, vandaag het, als rode draad het weer, de atmosfeer, de zomer en de zwoele zomeravonden. Als je naar buiten kijkt, is er nog even kant, maar het goed komen. Ik ga eindigen met Denise Jana. Come rain, come shine. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zondag 10 uur weer een spannende uitzending van ZFM Jazz. Tot dan, dankjewel. Nobody's loved you, come rain or come shine. High as a mountain, deep as a river, come rain or shine. I guess when you met me, it was just one of those things.